goede oude tijd. Those were the days. Mary Hopkin had het er in de jaren 60 al over. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 20 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, muziekleraar Rob Stolze. Jongerencoach Damitro Samuel van Jets Foundation. En de roodkapjes, Ingrid de Geus en Mario Koppert, vinden dat je als mantelzorger ook aan jezelf moet denken. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond.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 Dat is het levensmotto van Rob Stolze. Hij is bij Terra Terracox. Welkom Rob. Dankjewel. Leg eens uit, wat gaat er dan allemaal beter? Met muziek gaat alles beter. Je, je, hoort het overal. In, in, de lift, op, op het werk, ik kom uit het Westland. Daar, daar staan heel veel kassen waar heel veel mensen in werken. De hele dag staat daar de muziek aan. Maar ook in bedrijfshallen en waar je ook komt. Overal wordt muziek gedraaid. En dat, dat stimuleert de mens om lekker bezig te zijn. Wat doet muziek nou met je? Ja, je doet iets met je stemming. Muziek brengt herinneringen boven. Eh, een mooi voorbeeld is eh, als je in een eh, verzorgingscentrum waar oude mensen wonen. En die, eh, die kunnen meer met muziek dan met woorden. En is muziek ook jouw passie, je leven? Ja, dat is de, ook de rode draad in, mijn leven. Dat ik, ik heb altijd, eh, en vooral nu, nu ik, ik ben nu eigenlijk 100%, wel 90% van de dag ben ik met muziek bezig. Ik word was dat met, eh, en ik ga ermee naar bed. Ja, was dat met de kleine Rob ook al op de basisschool, op de lagere school op vroeger? De, op de basisschool nog niet, maar ik, ik, was ongeveer 10, 12 jaar. Toen, kreeg ik het, toen luisterde ik naar de radio en ik hoorde daar, eh, ik hoorde daar popmuziek. En ik, en ik zei tegen mijn moeder, eh, dat wil ik ook. Ik wil ook eh, muziek maken. En mijn moeder zei gelukkig, nou ga maar naar, naar de muziekschool. En daar, en daar heb ik gitaar leren spelen. En, en zo is het begonnen. Mijn moeder die stuurde me gelukkig naar mijn muziekschool. Maar mijn vader die, ja, die, die, die zag dat eigenlijk, van, wat moet je met muziek? Ja. Voor die tijd kan ik me dat ook wel voorstellen. Dat was het ook. Hij, hij, liet wel, hij vond wel alles goed wat ik deed. Maar eh, om nou te zeggen, ga maar naar het conservatorium of ga naar dit of dat. Dat, dat, dat, zat er niet dat bij. Zat er niet in, nee. Wat ben je dan gaan doen? Ik ben al op de, toen ik op de middelbare school zat, ben ik al eigenlijk al gaan werken eh, in de, in de tuin tomaten plukken. Eh, en, maar ook op de veiling, eh, met groenten inpakken. Om geld te, extra geld te verdienen, om een gitaar te kopen, staren, platen. Ik vooral platen wilde kopen. Maar uiteindelijk is muziek je werk en je leven geworden. Hoe was dat? dat? Kon je die carrière switch makkelijk maken? Ja. Vertel. Nou, het was niet, het was niet gezellig, die carrière switch. Ik, ik, ik, heb nou, ik ben namelijk in de kassenbouw ben ik, ben ik begonnen. Ik, ik kom, het Westland zat vol met kassen en mijn omgeving, dat, dat waren kassenbouwers en, en tuinders. En van het een kwam het ander. En ik kwam in de, in de, in de Kassenbouw terecht. En daar, eh, daar, daar heb, heb ik een, eh, bedrijf opgebouwd. Daar heb ik, eh, heel lang heb ik daarmee mijn geld verdiend. Want dat was het geld verdienen. toen kreeg ik een gezin, dus je moest geld verdienen. Je kon niet, kon niet gitaar gaan zitten spelen. En, Hooguit op de wc. Nee. <laughs> maar toen, wat, wat gaf je de kracht? Toen, toen, toen ik um, ehm, 44 was, toen heb ik een toen, ben ik eh, door, door, door een kast, eh, door het glas gevallen. Oei. Ja eigenlijk als ik achteraf terugdenk van wat ik allemaal met die ruiten gedaan heb. Want toen werkten we nog zonder bescherming en zonder, zonder machines. Je, je, je ruiten kwamen gewoon naar boven en die legde die gewoon neer. Ja. En achteraf denk ik van, ik had nog ik had me wel 50 keer kunnen, eh, om het leven kunnen brengen met een glas. Maar uiteindelijk ben ik één keer ben ik door dat glas gevallen op mijn 44ste. En toen, eh, toen heb ik gelijk gedacht van, nou stoppen we ermee. Ja. En eh, toen heb ik een tijdje... Nou, eigenlijk was ik was toen eigenlijk al begonnen met, met, met lesgeven. Dat deed ik al daarnaast. Dat deed ik ook op, op mijn 23 al. Toen, toen gaf ik al vrienden en, eh, en bekenden, gaf ik al, eh, die kwamen al bij mij van, om een beetje gitaar te leren spelen. Maar toen op die 44ste had ik al een klein beetje een, een aanloopje van muziekles geven. En toen kreeg ik uh, notabene via mijn zoon. Die, die, die, was, die is ook muzikaal. Tessa heeft ook een broer, een oudere broer. En, Je hebt een dochter Tessa en nog een, nog een zoon. Ja. Oké. Hoe kijk je erop terug, die switch in je carrière? Is het achteraf goed dat het zo gelopen is? Ja, is geweldig. Dus gewoon, gewoon een eh, eh, hergeboorte. Wauw. Ja. Ja, jouw... ja, ik ben daar, want die kastenbouw, daar was ik nooit echt gelukkig in. Dat was alleen maar hard werken en geld verdienen. En dat, dat heeft natuurlijk ook wel de positieve kanten, maar het was niet wat ik zocht. Nee. Want ik, ik zat, ondertussen zat ik toch met mijn hoofd in de muziek. Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken voor het vertellen van jouw levensverhaal. Eh, Rob Stolze uit Monster, dank je wel. les balançoires qui sous balancent poussées par le vent du soir. Le sifflet résonne, l'envie m'abandonne. Attendre demain sur un banc, hors du temps, mauvais temps, pour qui attend la saison des à attendre les numéroter. 16, 43, 38, 23, 58. Écoute-moi, je m'ennuie à Paris. Au mois d'août, il fait doux. Ça oui, mais c'est tout. Mais c'est tout. moitié rien du tout. Et il y a la scène et les bateaux qui s'en vont et qui reviennent toujours. Le long du quai, je les vois passer et je vous tant incognito de ces lieux ne garder que la photo souvenirs comme des porte-clés en cuir. Mais je Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Stevie Nicks en de rest van Fleetwood Mac in Destiny uit 1994. En daarvoor Lully Cub en Paris au mois d'août, oftewel Parijs in de maand augustus. Zometeen coach Damitro Samuel van Jets Foundation. Naar Liverpool Express en It's a Beautiful Day. It's a beautiful day. I'm feeling so fine. There's love in the air, and you are my mind. Today's the day I wanna do the things I gotta do. And if I get a chance, I'd like to do it all with you. It's a beautiful day to wear me a smile. It's one of those days makes living worthwhile. Today is like a holiday we used to have from school. Running to a beach to be the first one in the pool. It's beautiful, oh, what a beautiful day. It's beautiful, oh, what a beautiful day. It's beautiful, oh, what a beautiful day. beautiful day. I'm happy inside. What more can I say? I've nothing to hide. If you have a time, I've got so much I wanna say. If nobody will listen, well, I'll say it anyway. It's beautiful, oh, what a beautiful day. It's oh, what a beautiful day. It's oh, a beautiful, oh. Vanuit de badkamer aangevuld, It's a Beautiful Day van Liverpool Express. Ons volgende onderwerp. De Jets Foundation wil jongeren in Schiedam en Vlaardingen zelfredzaam maken, zodat zij op lange termijn een positieve rol in de maatschappij vinden. Jongerencoach Damitro Samuel is bij Herman de Bruin. Eh, ja, Jets, dat heeft een bepaalde naam. En Jets spel je met Y-E-T-S. Wat betekent dat? Youth Empowerment to Sports. Maar het is meer. Het is meer dan alleen eh, sport en jeugd, ja. klopt. Wat, wat is het precies? Nou, eh, op een gegeven moment kwamen we op het idee van in de buurten te kijken naar de mogelijkheden voor de jongeren. Mhm. En daar hebben we ontdekt dat er heel wat jongeren zijn die de nodige aandacht nodig hebben of naar vragen, maar geen affiniteit hebben met sport. Vandaar dat er een, een andere discipline of interventie is binnengekomen. En dat is dan de youth coaching. In principe is dat de één op één begeleiding voor jongeren. Ja, om ze, om ze sport te laten doen of ook meer? Meer dan alleen sport. Ja. Nou, eh, we staan er eigenlijk voor om jongeren in hun kracht te zetten. Dus het empoweren van jongeren en kwetsbare jongeren. Ja. En het voorkomen van maatschappelijk uitval. Ja, ja, en door allerlei activiteiten te ontwikkelen. Inderdaad. En dat is, eh, nou ja, eigenlijk Schiedam is het begonnen volgens mij, hè? Klopt, dat is in Schiedam begonnen. Puur om op thuisbasis te beginnen. Daar is ook dat is de plek waar wij vandaan komen, Schiedam. Dus mhm. vanuit die stap maken om eh, hier wat te doen voor de kids. Dan heb je activiteiten. Wat doen jullie dan precies voor en met jongeren? Wij hebben dan een buurtcentrum hier op de station Nieuwland. Eigenlijk zit het in de school Poldervaart, een basisschool. Mhm. Speciaal onderwijs. Daar hebben wij een verdieping tot onze beschikking. En eh, daar mogen wij dan de jongeren ontvangen. En wat wij dan met de jongeren doen, is in principe eh, sturen richting zelfredzaamheid. En de benodigde aandacht aanbieden eh, voor de tekortkomingen van de jonge mannen of jonge dames. En aan de hulp of aan de hand van diverse hulpvragen die van de scholen binnenkomen. Ah, worden bepaalde problematieken ah, als het ware verholpen. Want jullie hebben ook contact met de scholen, want daar zitten de leerlingen de jongens en meisjes natuurlijk eh, vaker dan bij jullie. Maar jullie hebben daar wel contact mee, zodat je weet wat er speelt. Ja, klopt. En het is niet zo dat de kinderen daar vaker zijn. Het is dat ze daar ook zijn, maar ze zijn net zo vaak ook bij ons op kantoor. Kantoor? Ja, die is omgebouwd tot een buurtcentrum. Oh, oké. En de buurtcenter is als het ware omgebouwd tot uh, een gameruimte, een ontspanningsruimte. Een ruimte waar de kinderen samen kunnen kaarten. Of meedoen met bordspelletjes. Of een tafelvoetbal. Of in principe ook zelfs gesprekken voeren met diverse coaches. Ja, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat sport is belangrijk, maar met coaches praten over dingen die ze dwars zitten of die goed gaan of die minder goed gaan voor de jongere eh, mensen, is dat natuurlijk heel belangrijk. Klopt. Een mooi, eh, ding om te doen voor jongeren. Eh, heb je het idee dat het werkt? begeleid die jongeren ook later nog dat je denkt als ze in de maatschappij terechtkomen, want je moet ze op een gegeven moment loslaten, denk ja, Ja, ja, ja, richting zelfredzaamheid. Dus we laten ze op een gegeven moment los. We kunnen ze niet altijd bij hun hand vasthouden. Nee. dus we hebben zodanig wel de juiste richting opgeduwd in de hoop en in het geloof dat het wel goed gaat komen. Vandaar, dat, vandaar dat we ook laagdrempelig bezig zijn met de jongeren om een, eh, op een ander niveau te benaderen. En wat je dan ook wel ziet is dat de kids dan terugkomen. Ja, ja. Na het traject. Ze weten je wil terug te vinden ja. als het nodig is. Ja, telefonisch, zowel fysiek. Eh, je krijgt ineens een telefoontje van... hé hey coach, en, nou wie is dit? Ja, ja, herken je me niet meer? Weet je niet meer wie dit is? <laughs> nou, dit is oh ja, hoe is het? Ja, Ja, dan heb je toch weer contact. Ja. ja, ja. Eh, mensen die daar meer over willen weten, of misschien ook eh, mensen die denken, nou, daar kan ik mijn kind ook wel naartoe sturen. Of nou, sturen is niet het goede woord, denk ik. Hmm, ik eh. snap het. Maar ehm, kunnen die op de sociale media terecht wat jullie precies doen? Ja, op de Instagram. Daar mhm. hebben wij de Jets profiel. En daar eh, zijn wij te vinden met de YETS, e Yes Foundation. Ja. En, en als je eh, nou geen eh, profiel daar hebt of je kan daar niet komen, heb je ook nog een website waar mensen... Jazeker, dat is de West Yes Foundation website. Daar kunnen de mensen ook terecht. En daar staat de plattegrond met waar wij zijn of waar wij ons bevinden en wat wij dan doen. En de verschillende En je kan contact met jullie opnemen over mensen die denken, nou ik wil wat vragen en ik wil wel eens wat weten van Yes. Jazeker, telefonisch en zowel via de mail. Prima. Ook mooier werk om samen sterk voor onze jeugd te zijn. Jets is aan het werk. Damitro Samuel, dank voor het gesprek. wat je vragen zou. Maar laat mij dan niet alleen. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. come back again. I want you to stay next time. Oh, sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. friend is someone you need. But now that he had to go away, I still feel the words that he might say. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it love for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon. for home. Cause everyone needs a place. And home's the most excellent place of all. And I'll be right here if you should call me on your heart light. Let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. And home's the most excellent place of all. And I'll be right here light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your hot light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. Turn on your heart light now. Turn on your heart light now. Veilig verkeer voor geliefde. Turn on your heart light now. Neil Diamond verstaat. En daarvoor Doe maar een Tijd genoeg. Ons volgende onderwerp. De roodkapjes. Ingrid de Geus en Mario Koppert vinden het heel belangrijk dat je als mantelzorger ook af en toe tijd vrijmaakt voor jezelf. Herman de Bruin praat met ze. Allebei een grote R op jullie shirt. Waar staat dat voor? Dat staat voor de roodkapjes natuurlijk, de rode R. Maar ook voor de voor Rotterdam, de gemeente waar wij eigenlijk het meeste uitvoeren op dit moment. Ja, want jullie eh, werken met mantelzorgers voornamelijk. Klopt. Met de roodkapjes. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Altijd al iets met de zorg? Want een mantelzorg beschouw ik maar even bij de zorg. Eh, in. Zeker. Ja. Nou ja, ik, ik, ik, ben fysiotherapeut, dus ik werk in de zorg. Ehm, en eigenlijk is het ook heel mooi. Ik ben zelf ook mantelzorger. Mhm. En ook een veel meer mantelzorgtaak op mijn pad gehad. Maar mijn ouders zijn allebei overleden eigenlijk recent. Dus dat valt weg. Dus, dus dat telt mee. Maar hoe wij dit eigenlijk zijn gaan doen, komt omdat ik fysiotherapeut was bij de schoonmoeder van Mario. En eh, zij was daar mantelzorger. Ah, ja. ja. En dan eh, komen de dingen bij elkaar, denk ik, eh, Mario. Ja, dat, dan komt het een en ander bij elkaar. Nou, in die tijd uh, vloog ik nog voor een, een bekende grote luchtvaartmaatschappij. Oh, stewardess? Eh, als stewardess. Ja. En ehm, nou ja, ehm, vaak was het zo als ik dan op een bestemming eh, aankwam. Hè, dan, eh, dan was je eindelijk op je hotelkamer geïnstalleerd. En dan deed ik mijn telefoon weer aan. En dan kwamen de eerste berichten weer binnen van het, thuisfront. Mhm. Wat ik destijds heb ervaren is dat ook al zit je aan de andere kant van de oceaan. Dan houdt het zorgen maken over de naaste niet op. Ik heb er eh, heel erg die druk ervaren in die eh, tijd over eh, ja, dat, dat het eigenlijk nooit ophoudt. Dat het je ook bezighoudt, ook al ben je niet thuis, zeg maar. Ja. En nou, in die tijd kwam inderdaad Ingrid over de vloer als fysiotherapeut. En zij gaf mij wel eens opdrachtjes van, uh, nou ja, eh, eh, de kamer moet anders ingedeeld worden, want anders kan ze niet goed uit de voeten. Of, ja, dat uh, soort hele praktische zaken. Ja, ja, of let eens op dat ze nieuwe schoenen krijgt, want die schoenen die voldoen eigenlijk niet meer. En ehm, die krijgt eigenlijk vanuit de zorg vaak taken of aanwijzingen en ja, ook dat gaat soms stapelen. Dat je denkt van ja, ik, ik heb er eigenlijk helemaal geen tijd. Mijn hoofd eh, loopt over. Dat ja, nog. precies. <laughs> Er moet zoveel. En um, het sluipt er langzaam in. Het sluipt er langzaam in, waardoor je ja, dat hoor je overlopen. Over, dat hoor je over het algemeen. mantelzorg mantelzorgers, dat begint met iets kleins en het wordt alleen maar groter, want het stopt niet meer precies. Ja, En ik vind wel, de laatste tijd is er gelukkig wel veel meer oog voor de mantelzorger gekomen. Maar vaak kom je ook en vraag je aan degene. Eh, eh, ik kom ook bezoek veel mensen aan huis. Ja. Kom je ook, eh, vraag je veel aan degene waarvoor je komt, hoe gaat het? En wordt er gewoon minder gevraagd aan degene die ernaast staat, hoe gaat het eigenlijk met jou? Ja. En ehm, nou, eigenlijk door dat, door dat inzicht eh, vind ik dat mijn, de hele zorg daar eh, zeker een, een, eh, een, beetje bijgeleerd kan worden. Van mhm. vergeet zeker degene niet die ernaast staat. En, ehm, nou ja, en eigenlijk hebben we zo samen bedacht van hoe kunnen we onze krachten bundelen om een goed product neer te zetten. Ja, en dat doen jullie al vijf jaar. Ja, dat doen we al vijf jaar. Je zegt al, we zijn na vijf jaar goed op stoom. Het is in het begin natuurlijk even zoeken hoe je dat allemaal gaat organiseren. Maar de mantelzorger staat bij jullie als roodkapjes centraal. Ja, we hebben mhm. eh, plannen om uit te breiden in, eh, de regio. We hebben nog een, een, een wat andere eh, workshops die we kunnen aanbieden. Dus eh, ja, we hebben wel eh, plannen genoeg. En ons team is aan het groeien. We, zijn, eh, we zoeken nog steeds nieuwe roodkapjes. Oké. dus mensen die mantelzorgervaring hebben. En ook wat coachings ehm, skills hebben. Die mogen zich melden <laughs> als ze dat leuk vinden. Dat kan bij roodkapjes, de roodkapjes? Ja, dat mag door een mail aan ons te sturen. Ja. Ja hoor, dat kan. Eh, of even te bellen om kennis te maken, dat is ook jullie altijd leuk. zijn op alle sociale media bereikbaar onder de roodkapjes, hè? Ja. Jullie zijn nog niet van plan om daarmee te stoppen, denk ik. Nee, Dat gaat gewoon voorlopig door. Alles ten behoeve en ter ondersteuning van die mantelzorgers. Die het soms heel zwaar hebben. Ja. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Ingrid de Geus en Mario Koppert. En heel veel succes met, nou, laten we de komende vijf jaar zeggen. Dan zijn we aan tien. Heel mooi. Radiohead hoorde je met No Surprises. En dat was de late avond van dinsdag 20 januari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Linda Ronstedt blijft nog even bij je. Fijne nacht. anything